voor spoedige start. Dit is Rashid Finch met het NOS. De politie in Utrecht zoekt uit of de gehandicapte oud-voetballer Edu Nandlal gisteravond door agenten is mishandeld. In lokale media zegt Nandlal dat hij gisteravond in Utrecht door agenten uit de busje werd getrokken en daarna is geschopt en geslagen. Politiemensen zouden hebben geroepen dat hij ergens had ingebroken. De oud-voetballer werd vannacht vrijgelaten. De politie bevestigt dat Nandlal heeft vastgezeten en zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. In 1989 was Nantlal een van de weinige overlevenden van de vliegramp met Surinaamse voetballers. Hij liep bij de ramp een dwarslesie op. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij de premier van Irak opnieuw aangedrongen op een oplossing voor de crisis in zijn land. Spanningen zijn hoog opgelopen nadat de premier de arrestatie had geëist van vicepresident al-Hashemi. Die zou zijn lijfwachten aanslagen hebben laten plegen. Het arrestatiebevel heeft tot een politieke crisis geleid tussen de Shiiten van premier al-Maliki en de Soenieten van de vicepresident. Biden heeft de premier gevraagd de rust te bewaren en een oplossing te zoeken voor de situatie. De Amerikanen zijn bang dat de crisis uitloopt op een burgeroorlog. Sinds het vertrek van de laatste Amerikanen uit Irak vorige week is het geweld fors toegenomen. Een Amerikaanse militair die gewond was geraakt in Afghanistan is bij een feestje ter gelegenheid van zijn thuiskomst in Californië neergeschoten. De 22-jarige Christopher Sullivan werd tweemaal in zijn rug geraakt toen hij een ruzie wilde sussen waarbij zijn broer betrokken was. Schutter is gevlucht. Slachtoffer is verlamd en zijn toestand is kritiek. Sullivan was vorig jaar bij een zelfmoordaanslag in Kandahar gewond geraakt.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 I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted Still I wish I was there With you Sharing our morning sun I wake into the sadness of the rain I'm making love to strangers and wishing I'd known.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 It'll be so very lonely. Lonely, lonely and cold. van de nummers 20 tot en met 11. 20. Negentien. Achttien. So. 14. 14. of a white Christmas with every Christmas card I write. 13. Winterse 50 2011. And so this is.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 6. Winterse 50. wens jullie allemaal fijne dagen.